Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De lancering van de nieuwe maanraket van NASA is voor de derde keer geschrapt. De vorige twee keer stelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de lancering uit vanwege technische problemen. Dit keer omdat er storm wordt verwacht bij de lanceerplek in Florida. De raket zou dinsdag worden gelanceerd. Het Space Launch System moet voor het eerst in 50 jaar weer Amerikanen naar de maan brengen. In een aantal plaatsen in Rusland zijn opnieuw betogers de straat opgegaan... tegen de mobilisatie die president Poetin heeft afgekondigd. De Russische mensenrechtenorganisatie OVD Info meldt dat in 32 steden... ruim 700 mensen zijn opgepakt. Afgelopen week pakte de politie al honderden mensen op... vanwege deelname aan de demonstraties. Er is meer duidelijkheid over de doodsoorzaak van een zwarte man in Denver... die in 2019 overleed na zijn arrestatie. Ambulancepersoneel heeft de 23-jarige Elijah McLean... een injectie gegeven met een sterk verdovend middel, ketamine... nadat hij door de politie in een nekklem was genomen. Het blijkt uit een nieuw autopsierapport... dat gisteren na aanhoudende druk werd gepubliceerd. De zaak kreeg opnieuw aandacht na de moord op George Floyd... bij diens arrestatie in 2020. Het is nog niet duidelijk of de ingespoten hoeveelheid ketamine alleen de doodsoorzaak is... of dat er bij McLean mogelijk een chemische reactie is opgetreden... ten gevolge van de stress door zijn hardhandige arrestatie. En de Amerikaanse jazzlegende Pharoah Sanders is overleden. De saxofonist werd geboren als Pharoah Sanders. Hij speelde in het begin veel in San Francisco. In begin jaren 60 verhuisde hij naar New York. En in 1964 werd hij door John Coltrane gevraagd om in diens band te komen spelen. Samen speelden ze controversiële nieuwe vrije jazz. Pharoah Sanders was 81 jaar. Het weer, vannacht 7 tot 11 graden en meest droog. In het binnenland mogelijk mist.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 voor een optreden bij het Witte Huis. De Amerikaanse president Joe Biden en First Lady Jill hadden de muzikant uitgenodigd om hem te bedanken voor zijn enorme inzet als artiest en activist. En in de tuinen rond het Witte Huis was een speciaal podium gebouwd voor het optreden van John. Op gastlijst stonden eh, zo'n 2000 bezoekers, onder wie onderwijzers, verplegend personeel, reddingswerkers en, eh, ja, een activisten. En eh, speciaal genodigd waren mensenrechtenpleiter Ruby Bridge en AIDS-activiste Jane White Chinder. Wier zoon Ryan White een van de eerste bekende AIDS-patiënten was. En het concert dat wordt later dit jaar uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Het krijgt de naam A Night When Hope and History Rhyme. Naar een gedicht van de Ierse schrijver Siemens Haney. Ja, en eh, uiteindelijk kreeg hij ook nog een, eh, een, eh, een onderscheiding. Nationale Humanity Medal. Een presidentiële onderscheiding voor personen of organisaties die zich in hebben ingezet voor humanitaire doeleinden. De 75-jarige zanger liet weten flabbergasten te zijn en de prijs te zullen koesteren. Dat is altijd leuk natuurlijk hè, als je 75 bent. En ja, eind van de carrière zit erop hè. Hij stopt ermee. Dan krijg je nog zoiets moois. Dat is toch altijd leuk hè. En uh, Roel Sanchez, die is nog niet voldoende hersteld van een blessure... en moet daardoor zijn shows op 7 eh, en 8 augustus in Avals Live afzeggen. De optredens worden niet verplaatst, maar definitief afgelast. Zo is te lezen op de website van de Amerikaanse Concerthal. Dus eh, je kan je geld terugkrijgen, want het gaat gewoon niet gebeuren. Ja, een beetje jammer, hè? Ja, maar ja, hè, blessures kan pijnlijk zijn... Dus zeker als je op de bodem staat. En veel Nederlanders kunnen nummers als Mag het licht uit... als jij er niet is, woord voor woord meezingen. Maar wist je dat de dijk in al die jaren slechts één keer de top 5 heeft een vogelvlucht langs de Evergreen, waar uh, hitlijsten destijds amper oog Ja, dat zijn binnen zonder kloppen. En eh, hè, de meest beluisterde liedjes als er niet is. Ik kan het niet alleen, groot hart mag het licht uit. En nergens goed voor. Ze gaan met pensioen. En ze hebben deze week en volgende week eh, allemaal afscheidsconcerten. En vanavond is het natuurlijk in, de Sigodome. En volgende week zaterdag en zondag zijn ze ook in de Sigodome. En hun eerste top 40 notering was in 1987. Dus ja, hè, het, het, is, ja, het is maar uh, genoeg mensen die muziek, de muziek kennen van de dijk. Hè? Moet je nagaan, jaren 80. En eh, tegenwoordig de jeugd van tegenwoordig, <laughs> die is nog niet eens... Eh, hè? Die was nog niet geboren, maar ook die waarderen de muziek zeker. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel muziek. Onderweg zometeen Jay Vegas. Maar is die Dan Rush, Joe Pasillo, Using Suki Soul moet ik zeggen. Niet Low, maar Soul. But You Got Me Lifted. I was holding out. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM. van Jay Vegas met Disco Days. TVM Zandvoort, zaterdagavond is even tijd voor eh, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 24 september 2022. Nou, zo zal het beginnen weer met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Dat begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk in de Escape. Voor meer informatie check de website escape.nl. En hij is weer terug van vakantie hoor. Raimundo achter de deks en hij heeft ook de line-up in handen. En vanavond heeft hij uitgenodigd Ramon Santos en Glamour Girl. En de MC is Janto. Dat vanavond in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen aan de rechterkant komen we bij Club Air. Daar is vanavond de Throwback Every Saturday. En dat begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is eh, eh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website afgekort throwback.nl of air.nl. Vanavond dus in eh, Club Air Throwback Every Saturday. De line-up, geen idee. Check gewoon even de website throwback.nl. En als laatste nog een leuk wekelijks feestje. In de Melkweg iedere week is Encore. Encore in de Melkweg begint om uh, pak een beet rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl of uh, eh, melkweg.nl. En de line-up is uh, eh, Join, Lee Mills, Diamond Delano, MK en Prime. Dat is vanavond in de Melkweg het weekse feestje encore. En tot voor de party-update. Terug aan de muziek. Joe Pasillo met Keep It Burning. We go out like a flame in the lights Feel the heat from the fire inside We go out and take over the night Keep it burning keep it burning. We go out like a flame in the lights. Feel the heat from the fire inside. We go out and take over the night. Keep it burning, keep it burning. We go out like a flame in the lights. Keep it burning, keep it burning. We go out like a flame in the lights keep it burning, keep it burning. Joker met I'll Be Back. Nou, wij zijn er iedere zaterdagavond en met een Nightwalk van 9 tot middernacht. Een hoop lekkere muziek, een, een opwarming naar jouw stapavond. En zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? Op de radio, op de streams, op de festivals van afgelopen zomer en natuurlijk in de clubs. Deze week op 10 Sony Fodera met eh, Remember Fusing Steve Appleton. Op 9 Idris Muhammad met Could Heaven Ever Be Like This, The Walker and Rise eh, remix. Op 8 Sebastian Drums en Avicii in de Mark Knight mix met My Feelings For You. Op 7 Armand van Helden, ook een remix van Mark Knight met eh, The Music Began To Play. En op 6 deze week Ofaya, Find A Way. Op 5 Elf System, extra nummer 1 plaatje met Afraid To Feel. Op 4 Jamie Roy met Organ Belta, ook een extra nummer 1 plaatje. Op 3 Interplanetary Criminal met Bota, oftewel Baddest of Them All. Deze week op 2 Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On, natuurlijk met Steve Edwards. En deze week nog steeds op 1, al weken op 1. Jamie Jones in de Vintage Culture remix met My Paradise. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Misschien dat die straks nog voorbij komt bij DJ Mauzo of bij DJ Kelly, Want wij hebben andere muziek. Wat dacht je van nieuwe muziek van The Street Kings en Church Lady? Je hoort de unreleased DJ Code en Mark Palaccio. Remix. Church lady, can you spare her glory, hallelujah, ain't enough for her wrong. church lady. Can she borrow some time? Cause she needs to sit down and reflect on her behind. She can't see the forest for the trees. She got a child who's only three. And no child is deserving of an open door. church lady. Can you talk her some sense? She may be a friend of mine, but her values are worth to sense.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 En Francis Mercer met Zeta. Alleen dan in de Carlita remix. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen DJ Mauso met zijn Global House Vibes. Maar tot die tijd nog even muziek. Wat dacht je van Too Late met Ku. Ku. of hoezo iets dergelijks. Ja, ik ben Nederlander. Engels gaat nog redelijk, maar eh, verder dan Engels <laughs> wordt het lastig. Q Lo Too hier op de radio.